Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In de omgeving van Loppersum is opnieuw een aardbeving geweest. De beving was vanochtend iets naar vieren in buurtschap Starterhuizen... en had een kracht van 2,3. Kort daarna volgde een lichte naschok. Het is de derde keer in een week tijd dat er in het gaswinningsgebied in Groningen een aardbeving is. Afgelopen dinsdag ging het om een beving met een kracht van 2,7 in Loppersum, de zwaarste van dit jaar. Daarop kwamen meer dan 800 schademeldingen aan huizen en gebouwen binnen. Donderdag was er in Helm een aardbeving en die had een kracht van 1,8. In Brussel zijn de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel afgelopen nacht kribbig weggelopen na een overleg met premier Rutte. Sinds vrijdag onderhandelen de Europese regeringsleiders over een meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Macron, Macron dreigt eerder te vertrekken omdat er onvoldoende vooruitgang is geboekt. Premier Rutte zegt niets van een dergelijk ultimatum te weten. In Israël hebben duizenden mensen voor het huis van premier Netanyahu gedemonstreerd uit woede over de trage aanpak van de coronacrisis. Ze zijn boos omdat de steunmaatregelen van de regering te lang op zich laten wachten. Vorige week waren er ook al massale protesten in Israël. Ondertussen neemt het aantal coronabesmettingen daar weer toe met ruim duizend gevallen per dag. Nederland en Suriname willen weer ambassadeurs in elkaars land. Dat hebben minister Blok en zijn Surinaamse collega tegen elkaar gezegd... in een eerste kennismakingsgesprek. Sinds 2017 is er geen Nederlandse ambassadeur in Suriname. De regering van Bouterse besloot toen dat de ambassadeur niet meer welkom was. De net aangetreden president Santokki wil de banden met Nederland herstellen. Bij een verkeersongeluk op de A73 bij Venlo zijn vijf mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Bij Grubbevorst richting Venray raakten twee auto's door nog onbekende oorzaak vannacht van de weg. Een van die auto's vloog in brand. De brandweer heeft het vuur geblust.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 We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.